Volgens justitie was ING nalatig geweest... bij het voorkomen van witwaspraktijken. Hans Weijers, president-commissaris bij ING... zegt in een toelichting op het vertrek van de directeur... dat het belangrijk is dat er verantwoordelijkheid wordt genomen op bestuursniveau. De criminelen die eind vorige maand een digitale aanval deden op British Airways... zaten eerder ook achter de hek bij Ticketmaster. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Risk IQ. De aanval op British Airways kwam eind vorige week aan het licht. Via een programmaatje wisten de criminelen betalingen van 380.000 gebruikers te onderscheppen. Of en hoeveel geld ze daarmee hebben buitgemaakt is onduidelijk. Volgens het beveiligingsbedrijf zitten de aanvallers achter aanvallen op vele honderden webwinkels. De Tweede Kamer is geschokt door het nieuws dat Nederland een groep in Syrië heeft gesteund die door het OM is bestempeld als terroristisch. Uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw blijkt dat onder meer uniformen en pick-up trucks zijn gegeven aan Jabhat al-Shamia. maand, volgende maand staat een Nederlandse Syriëganger terecht voor deelname aan die groep. In het noorden van Nigeria zijn tientallen mensen omgekomen... doordat een tankwagen ontplofte bij een benzinestation. Volgens de Nationale Rampenbestrijding was de chauffeur bezig... de lading te lossen op het moment van de explosie. Wat er fout is gegaan is niet duidelijk. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze op het ongeluk afkwamen. Al dus een woordvoerder. De officiële dodental staat op 35 en meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt. Het weer in het noorden is bewolkt met af en toe lichte regen en maximaal 21 graden. In het zuiden kan de zon nog schijnen en blijft het droog en is het ook een paar graden warmer.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 Baila, baila, baila, baila. se a dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se a dolores, cuando se de dolores, cuando se quema cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré gitana que yo siempre cantaba. Cuando se marea dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema la amores cuando se inmala su vela, cuando se embala baila, Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila.